Mariette Krol met het NOS Journaal. Zo'n 550.000 huishoudens in Nederland leven in energiearmoede. Ze hebben een hoge energierekening, meestal een slecht geïsoleerd huis en een laag inkomen. Dat concludeert TNO na onderzoek. Het komt vooral voor buiten de Randstad in het noorden, oosten en zuidoosten van het land. Vaak zijn het huurders van slecht geïsoleerde huizen waar de eigenaar niets aan wil doen... of mensen die een eigen huis hebben, maar geen geld om erin te investeren... TNO waarschuwt ook dat als de gasprijs zoals verwacht verder stijgt... veel meer mensen hun energierekening niet meer kunnen betalen. In het trappenhuis van een flat in Amsterdam-Oost is een grote hoeveelheid kwik gevonden. Negen flatwoningen zijn gisteravond ontruimd. De bewoners hebben de nacht ergens anders doorgebracht. Kwik is zeer giftig. Waar het vandaan komt en wanneer de bewoners terug kunnen is nog niet duidelijk. Algerije sluit zijn luchtruim voor alle vliegtuigen uit Marokko... vanwege de aanhoudende provocaties en vijandelijke praktijken van het land, zegt Algerije. Vorige maand verbrak Algerije ook al de diplomatieke banden. De Noord-Afrikaanse buurlanden hebben al jarenlang een conflict... onder meer over de westelijke Sahara. Zo'n 15 vluchten per week zouden nu moeten worden omgeleid over de Middellandse Zee de Australische premier Morrison heeft geprobeerd om zijn Franse collega Macron aan de telefoon te krijgen... om met hem te praten over de geannuleerde bestelling van onderzeeërs. Maar dat is niet gelukt. Zijn telefoontje bleef onbeantwoord. De Fransen zijn woedend over het afketsen van de miljardendeal... en haalden vorige week hun ambassadeur terug uit Australië. Ook de Frans-Amerikaanse relatie liep een deuk op vanwege de zaak... maar die lijkt inmiddels weer wat hersteld. Het weer, het is droog, ongeveer 10 graden. De komende dag zonnige periode, in het noorden meer bewolking en ook wat regen. Later op de dag kan het flink gaan waaien, het wordt maximaal 20 graden.